Nieuws van 2 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De man die op Koningsdag een jongen van drie doodreed in Breda... is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en zes maanden voorwaardelijk. De man van 18 mag ook vier jaar niet rijden. De straf is een stuk lager dan de eis van het OM. Dat had drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man reed minstens 80 km per uur op een weg waar hij maar 30 mocht. Na het ongeluk reed hij door en pas uren later... nadat er een klopjacht was begonnen, meldde de man zich bij de politie. De minder Marokkanen uitspraak van Geert Wilders is een politiek voorstel tot immigrantenbeperking, zegt filosoof en jurist Paul Cliteur. Volgens hem moet de PVV'er dan ook niet worden vervolgd en is het onwenselijk dat de rechter zich over de kwestie uitspreekt. Cliteur treedt tijdens de tweede dag van het proces tegen Wilders op als getuigendeskundige. Volgens hem hoort de discussie in de Tweede Kamer. ProRail gaat nieuwe systemen testen die onbewaakte spoorwegovergangen veiliger moeten maken. De spoorbeheerder riep bedrijven op om ideeën in te sturen. Van de 62 inzettingen worden er nu 7 getest. Eén voorstel is dat weggebruikers via hun telefoon of navigatiesysteem worden gewaarschuwd. Bij een ander idee moeten geluid, trillingen en borden weggebruikers op een overgang attent maken. De 500 onbewaakte overgangen in Nederland ombouwen tot bewaakte is voor ProRail geen optie. Dat zou zo'n 250 miljoen euro kosten. Vorig jaar kwamen er twee keer zoveel mensen om het leven bij spoorwegovergangen dan in 2014. Dat komt volgens ProRail omdat mensen meer risico nemen rondom overwegen. Voor de Libische kust zijn zeker 239 migranten verdronken. De twee schepen waarop ze voeren leden schipbreuk, heeft een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie bekendgemaakt. Het nieuws over de scheepsramp is afkomstig van twee overlevenden die op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land werden gebracht. En dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken wat buien over het land. Maar er is ook af en toe zon. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen landinwaarts op veel plaatsen droog. In het westen en noordwesten wat regen. Tegen de avond breidt de regen zich over het hele land uit. Dit was het NOS.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 En we gaan vandaag weer eh, heel veel leuke muziek draaien. Dat doen we twee uur lang, natuurlijk, van twee tot vier. We beginnen zo meteen met Fats Domino en daarna de Shangri-La's. En nog heel veel heerlijks vandaag in Matchbox. Dus... Eh, veel plezier de komende uren. Trouwens, we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. En internet kun je ook luisteren. En kijken via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. maar vier hits gehad. En drie van de vier, dat waren echte tearjerkers, om het zo maar even te zeggen. I Can Never Go Home Anymore. And The Leader of the Pack. And Past, Present and Future. Allemaal tearjerkers. Maar deze, de vierde, dat was wel de leukste van de vier. Give Him a Great Big Kiss van Shaggy Shangri-La's uit 64. En in 1957, en daar begonnen we mee, Fats Domino met I'm Walking. Neil Diamond eh, werd bij het schrijven van Song Sung Blue geïnspireerd door het pianoconcert nummer 21 van Mozart. En het nummer verscheen op zijn LP Mood, Serious Deal. A subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. sing it with a cry in your voice. Before you know it, feeling good. You simply got no choice. Song, Song Blue uit 1972 van Neil Diamond. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En er komen vijf nieuwe binnen van deze week. De week van 3 november 1966. De laagste nieuwe op 39 en de hoogste op 15. Vier van de vijf werden heel grote hits. En één, in ieder geval één, is een evergreen geworden. En dat is dan ook de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Op 39 vinden wij de Easy Beats in Friday on My Mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to mad. band uit Australië, de Easy Beats en Friday on My Mind. Nieuw binnengekomen op nummer 39. Op 38, één plekje hoger, de minst succesvolle van de vijf nieuwe binnenkomers. Maar dat betekent niet dat het geen goede plaat is. Hier is Creation met Painter Man. To be an artist, make a start. Studied hard, gained my degree, but no one seemed to notice me. Painter man. laatste stukje, dat klonk heel erg goed. Creation met uh, eh, Painter Man op 38. Ehm, acht plaatsen hoger, niet misselijk. De Spencer Davis Group en Gimme Some 26 de Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. Met eh, zang van Stevie Winwood, uiteraard. Eén plek hoger, een eh, heilige koe, gezongen door Lee Dorsey. Holy cow. I can't weep, I can't deal Since you walked out on me Holy smoke, what you doing to me? Yeah. I can't eat, I can't sleep since you walked out on me. Yeah. Holy down on me, girl. Holy smoke, what you doing to me? Yeah. Walking the ledge, my nerves on edge. Since you walked out on me, yeah. Holy cow, what you doing, child, child? since you walked out on me, yeah. Holy smoke, what you doing to me, yeah. I can't eat, I can't sleep since you walked out on me. Yeah. Holy cow, what you doing, child, child? Heerlijke muziek van Lee Dorsey. Holy cow, nieuw op 25. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is dus eh, Per Soldo: De klapper van de week, week, week, En die komt van de Beach Boys. Nieuw op 15 en Good Vibrations. I, ah, I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. softly smile. I know she must be kind. at the mill, never fail in the mill. Here come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Say you can buy it, go on, try it. You can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business. looking, trying to get me hooked. Want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school. No need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. something wrong, dime gone will mail. Ought suitor. operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Working in the filling station. Too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil. Uh, A dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away, leave. toch wel heel bijzonder dat je met ongeveer één akkoordje... Dat is niet de bedoeling, hè? De volgende artiest wil al helemaal gaan beginnen. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Ik wou net zeggen over Chuck Berry... toch wel bijzonder dat je met één akkoordje... een heel repertoire kunt opbouwen... en daar gewoon 50 jaar succes mee kunt hebben. Dit was Chuck Berry met Too Much Monkey Business. En we zijn toe aan de tip van Willem. En die komt vandaag uit 1974. Het is Harry Nilsson. Die was in dat jaar bezig met de opname van een album. En dat heette Pussycats. En dat werd geproduceerd door John Lennon. En daar is toen de tijd heel wat eh, drank doorheen gegaan, zullen we maar zeggen. En eh, een van de nummers op dat album was Save the Last Dance for Me. En die kennen we natuurlijk in de uitvoering van de Drifters, de meest bekende. Maar ook de Cats hebben het opgenomen. En het album van Pussycats, dat eh, bracht dus ook die, die versie uit van Harry Nielsen. Maar die gaan we niet draaien. Er is een demo gemaakt en die is eigenlijk heel erg bijzonder en veel mooier dan wat er op het album staat.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 Yes, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart close. I think that was better maybe. Dat was hem, de tip van Willem. En dat was Save the Last Dance for Me. En wat ook bijzonder is, tijdens de opname van dit eh, album... Eh, scheurde hij een van zijn stembanden. Een scheurtje in de stembanden. En eh, dat heeft hij tegen John Lennon niet verteld. En dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat hij aan het einde van de opname... nog veel meer beschadigd was, die stemband. Ehm, goed, dat was hem de tip van Willem. En de volgende, die is voor mijn oudste dochter. Die is vandaag jarig. En we gaan het nummer draaien <laughs> met haar naam Patricia. Hier is Paris Prado. Ja, en toen was het afgelopen. Hier is, eh, dit was het orkest van Peres Prado met Patricia voor mijn oudste dochter. Die vandaag haar verjaardag viert. Uh, verleden, week hadden we op één dag, tenminste ik had op één dag, drie verjaardagen. Eh, Angela, Ken en Rick. Rick trouwens een oud-collega van uit de tijd dat ik nog in Heemstede zat. Ehm, en voor die drie gaan we vandaag een plaatje draaien. En dat wordt Phil Collins met Another Day in Paradise uit het jaar 1989 van de LP But Seriously. En in dit nummer vraagt hij aandacht voor de daklozen. voor de jarige jokken van uh, verleden week. Angela, Ken en Rick. Ehm, dit was eh, Phil Collins, Another Day in Paradise. Verleden week draaide ik een nummer van eh, Linda Ronstadt. En dat was geproduceerd door Peter Asher. En Peter, die kennen we natuurlijk ook wel... van het feit dat hij in een duo zat samen met Gordon Waller. Peter en Gordon, inderdaad. En die hadden diverse hits. De meeste geschreven door John en Paul, die, van de Beatles, je kent ze wel. En de allereerste hit daarvan, van het duo, dat is A World Without Love. Komt u maar. clouds high at the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while, I will see my true love smile. She may come. does I place De groep Air Bubble met Racing Car uit 1976. Groep, een groep uit eh, Apeldoorn en Zwolle. Oké, dan gaan we naar het album Morrison Hotel van The Doors. En daarvan draaien wij de Roadhouse Blues. van het album Morrison Hotel. Dat was Roadhouse Blues. We sluiten het eerste uur af met een nummer van het album Comes the Time van Neil Young. En dat titelnummer, dat draaien we. Die LP zou eigenlijk heten Ode to the Wind. En als je een kopie daarvan in eh, huis hebt, en er zijn er een paar uitgebracht... dan heb je misschien wel iets om op eh, eBay of Marktplaats te zetten. Dat zo meteen na twee uur. Shadows brengen ons even naar het nieuws en de berichten met Stars Fallon Stockton.